9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Leerplichtambtenaren gaan deurbezoeken afleggen bij kwetsbare kinderen. Huisbezoek, waarbij ze nu bij de deur blijven staan. Dat doen ze bij kinderen die in een normale situatie al extra begeleiding nodig hebben... en die nu thuis zitten in verband met de corona-uitbraak. Soms zijn die kinderen moeilijk te bereiken, zegt minister Slop. daarom zet hij leerplichtambtenaren in. Niet om te beboeten, maar om te bereiken dat er voor de leerlingen goede opvang komt, zegt Slop. Volgens hem zijn er vele honderden en mogelijk duizenden leerlingen in probleemgezinnen die weinig of geen ondersteuning krijgen bij het thuisonderwijs. Het aantal doden door corona in de staat New York is nu bijna 2000. Gisteren waren het er nog 1550. Ruim 80.000 inwoners zijn positief getest. De gouverneur verwacht dat de piek van het aantal besmettingen eind van de maand wordt bereikt. De staat denkt dan 110.000 bedden nodig te hebben speciaal voor coronapatiënten en 37.000 beademingsapparaten. Nu gaan alle speelplaatsen dicht om te bevorderen dat mensen afstand houden. En minister De Jonge zegt dat het kabinet met artsen en zorginstanties aan het werk is voor fase 3, de crisisfase. In die fase zou er te weinig plaats op de intensive care afdelingen zijn... en zou moeten worden besloten wie zo'n plaats krijgt. Er worden allerlei scenario's uitgewerkt door medici en de inspectie gezondheidszorg. De Tweede Kamer wilde duidelijkheid over de criteria die daarbij worden gehanteerd. De jongen beloofde dat artsen nooit kiezen op basis van leeftijd, wel op basis van kwetsbaarheid. Hij onderstreepte dat het een medische afweging is en geen politieke. De jongen doet er verder alles aan om nog meer IC-bedden te vinden, maar hij wil geen getal noemen. Het weer, temperatuur vannacht van plus 3 aan zee tot min 3 in het zuidoosten. Morgen is er af en toe zon, er kan plaatselijk een buitje vallen en het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Let's get Spanish. Get Spanish. Spanish Get Spanish Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. From get Get Spanish Get Spanish em. Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo. Spanso, vos y voor die hoofd chorizo.